7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De koopkracht is vorig jaar maar een klein beetje gestegen met gemiddeld 0,3 procent. Dat komt volgens het CBS doordat de cao-lonen amper omhoog zijn gegaan. Er waren ook flinke verschillen. Mensen die een nieuwe baan vonden gingen er vaak fors voor op vooruit. Gepensioneerden gingen er juist een beetje op achteruit. In het zuiden van Limburg wordt vandaag herdacht dat de bevrijding van Nederland precies 75 jaar geleden begon. In de ochtend van 12 september 1944 trokken de eerste Amerikaanse troepen... de grens van België en Nederland over. Mesh was het eerste dorp dat werd bevrijd. Vandaag komen er veteranen naar het dorp, niet ver van Maastricht... en er wordt ook een plaquette onthuld. Twee Nederlandse YouTubers zijn opgepakt toen ze de zwaar beveiligde militaire basis Area 51 probeerden te binnen te dringen. Om de Amerikaanse luchtmachtbasis in Nevada hangt een zweem van geheimzinnigheid. Er gaan geruchten dat er aliens en ufo's liggen opgeslagen. Ze waren volgens de politie in verboden gebied. President Trump stelt de hogere importheffingen op Chinese producten met twee weken uit tot 15 oktober. Hij doet dat op verzoek van de Chinese vicepremier en vanwege de 70ste verjaardag van de Volksrepubliek China. Trump noemt het een teken van goede wil. D66 wil een tijdelijk quotum invoeren om het aantal vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven omhoog te krijgen. Ze zouden twee benoemingsperiodes de tijd moeten krijgen om te zorgen dat drie van de tien functies voor een vrouw is. Lukt dat niet, dan moet de overheid de benoeming van mannen ongedaan kunnen maken. Het weer, eerst lokaal kans op mist.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 You don't wanna call. when you get home. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't. realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. sweet as candy. Its taste is on. when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me the good love. When we're all alone, keep it up, girl.